Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Als het chemische industrieterrein Gemmelot wil groeien... moet er meer gedaan worden aan de veiligheid. Ook moet er beter worden samengewerkt op het Limburgse complex. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Directe aanleiding voor het onderzoek was een grote brand... bij een petrochemisch bedrijf op het terrein eind 2016. Daarbij kwam één medewerker om het leven en raakte een ander zwaar gewond. In totaal waren er in 2016 vier ernstige voorvallen bij Gemmelot. Volgens de onderzoeksraad ontbreekt het aan een overkoepelende visie op veiligheid. De risico's worden nu te veel per bedrijf beheerst. De kapitein van de veerboot die maandag verging in Noord-Sumatra heeft de ramp overleefd. Hij is aangehouden voor verhoor. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar een kleine 200 opvarenden. Het schip zonk maandag op het Toba-meer in slecht weer. Er waren meer dan 200 mensen aan boord, terwijl niet meer dan 60 op mochten. Er zijn 18 overlevenden gevonden en tot nu toe drie doden geborgen. De landelijke staking in het streekvervoer is met twee dagen uitgesteld... en begint op zijn vroegst volgende week woensdag. Vakbond CNV zegt dat bemiddelaars meer tijd willen... om tot een nieuwe CAO te komen... Als er voor woensdag geen vooruitgang is geboekt... zullen chauffeurs en machinisten in een groot deel van het streekvervoer... het werk 72 uur neerleggen. Ze willen minder werkdruk, meer loon en meer plaspauzes. Bij een recyclingbedrijf in Alkmaar is vanochtend brand uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de brandweer staat een afvalberg in brand. Naar verwachting zijn brandweerlieden nog wel een paar uur bezig met blussen. De brand woedt bij een vestiging van Sortiva op in industrieterrein Boekelermeer. Er komt veel rook vrij en er hangt een chemische lucht. Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren te sluiten. Het weer nog vrij veel bewolking met in het oosten nog wat regen. In de loop van de ochtend wordt het droger met af en toe zon.